Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS De Russische politie heeft op grote schaal invallen gedaan... bij de woningen en kantoren van aanhangers van oppositieleider Navalny. Die maken zich volgens het Kremlin schuldig aan witwassen. De oppositie noemt de invallen politiek gemotiveerd. Ruim duizend agenten zouden bij meer dan 150 mensen invallen hebben gedaan... verspreid over 39 steden. Het strafrechtelijk onderzoek was al ingesteld voor de regionale verkiezingen van een paar dagen geleden. Maar Navalny zegt dat de Russische overheid dit nu doet omdat de heersende partij Verenigd Rusland toen grote verliezen leed. Huawei wil zijn kennis over 5G-internet verkopen aan een westers bedrijf. De Chinese telecomgigant probeert zo de angst in het westen weg te nemen... dat Huawei-apparatuur wordt gebruikt om klanten af te luisteren. Voor een eenmalig bedrag krijgt een koper toegang tot onder meer 5G-patenten, licenties, codes en blauwdrukken. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is er niet bij op Prinsjesdag. Hij is dan in Straatsburg voor kennismakingsgesprekken met de nieuwe Europarlementariërs. Hij zal daarmee waarschijnlijk de eerste zogenoemde designated survivor zijn. Dat is een minister die naar Amerikaans voorbeeld het land kan besturen... als de rest van het kabinet wordt getroffen door een aanslag of een ramp. Kinderen die naar Nederland zijn gevlucht maar geen verblijfsvergunning hebben... krijgen niet de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Dat vindt kinderombudsvrouw Kalverboer. Zij onderzocht de zaak van een doof Afghaans meisje. Dat meisje kreeg geen gehoorimplantaten... omdat haar familie nog geen verblijfsvergunning had. Kalverboer wil een richtlijn om dit soort situaties voortaan te voorkomen. De twee Nederlandse YouTubers die bij de Amerikaanse basis Area 51 zijn opgepakt... zeggen dat ze geen kwade bedoelingen hadden. Die basis wordt zwaar bewaakt en volgens complotdenkers worden er ufo's en buitenaardse wezens bewaard. Tegen een Amerikaans tv-station zegt een van de twee Nederlanders dat ze de waarschuwingsborden wel hadden gezien, maar in een souvenirwinkeltje zouden ze hebben gehoord dat ze gewoon door konden rijden.